Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. En de aandrijving is gedeeltelijk uitgevallen. Maar volgens de marine gaat het schip niet zinken. Er is zeker één gewonde aan boord van de USS Fitzgerald. Japanse media zeggen dat er zeven opvarenden worden vermist. Maar dat kan de Amerikaanse marine niet bevestigen. Het is niet bekend hoe het Filipijnse schip eraan toe is. De Britse koningin Elizabeth heeft Paul McCartney en J.K. Rowling gevraagd Companion of Honor te worden. De Beatle en de schrijver van Harry Potter worden daarmee lid van de prestigieuze Orde van de Broeders van de Eer. Er kunnen maar maximaal 65 mensen lid zijn van de orde. De leden worden geëerd voor hun bijdragen op het gebied van kunst, wetenschap en politiek. Andere leden zijn onder andere natuurkundige Stephen Hawking, zangeres Vera Lynn en oud-premier John Major. De koningin gaf agent Keith Palmer postuum de George Medal voor dapperheid. Palmer werd in maart in Londen doodgestoken toen een moslim-extremist probeerde het parlement binnen te komen. Cuba moet concrete stappen zetten op politiek en economisch gebied... voordat de VS de relatie met het land wil verbeteren. Dat heeft president Trump gezegd in een toespraak die al deels was uitgelekt. De Amerikaanse president gaat een strenger Cuba-beleid voeren dan zijn voorganger. Volgens Trump zijn de versoepelingen van Obama op het gebied van reizen en handel niet goed voor het Cubaanse volk. De president wil dat regels voor reizigers beter worden nageleefd. Ook verbiedt hij handel met de machtige Cubaanse strijdkrachten. Het weer ook vannacht bewolkt en lokaal kans op wat regen. Minima rond 12 graden. Overdag in het westen zonnig, later ook in het oosten.